van NOS 3. Een feest voor Eritreërs in Rijswijk moet gewoon doorgaan, vindt de organisator van de feestlocatie. De burgemeester heeft de bijeenkomst verboden omdat de kans op rellen te groot zou zijn. De organisator is van plan om het verbod te negeren. Tussen aanhangers en tegenstanders van het Eritrese regime zijn al jaren spanningen, legt deze onderzoeker eerder uit. Hier in Nederland hebben die, uh, Eritrese vluchtelingen eh, ruzie met elkaar. Sommigen die steunen het land waar ze vandaan komen. En anderen die hebben dat land ontvlucht en die zijn bang voor de machthebbers in dat land. In februari leidden die spanningen nog tot gevechten in Den Haag. Meerdere politieagenten raakten toen gewond. Heb je een groot hart en ben je een aanpakker, dan is Rotterdam op zoek naar jou. Burgemeester Abu Taleb stopt ermee, dus moet er een opvolger komen. Gisteravond is de vacaturetekst online gezet door de gemeenteraad. De werving begint vandaag. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaan onder meer de namen rond van Hugo de Jonge, Wouter Koolmees en Carola Schouten. En op veel plekken klinkt het vandaag zo. Dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om u te onderscheiden in de orde van Oranje Nassau. Tot officier in de orde van Oranje Nassau. Om jou te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Traditiegetrouw krijgen duizenden mensen de dag voor Koningsdag een lintje... omdat ze veel betekend hebben voor een ander of veel vrijwilligerswerk hebben gedaan. Iemand die een lintje krijgt is Jeroen van 29 uit Zwammerdam. Hij werd vanochtend uit zijn bed getoeterd door vrienden en familie. Eh, heb je enig idee waarom we hier zijn? Eh, nou, ik denk omdat jullie mij allemaal zo heel erg leuk vinden. <laughs> ja, dat sowieso. <laughs> Nee, nee. Eh, ik zou met oma naar de tandarts gaan. <laughs> ja, Jeroen doet al sinds zijn elfde vrijwilligerswerk... en is de jongste Nederlander ooit die een lintje krijgt. Het weer, een wisselend dagje met zon en wolken. In Limburg kan er ook wat regen vallen. Het is maximaal 14 graden. Morgen op Koningsdag veel grijs met tussendoor wat zon. In de middag zijn er buien. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer na een ongeluk op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Bij knooppunt Draasdorp is de weg inmiddels weer vrijgegeven. Toch sta je nog 10 minuten in de file vanaf knooppunt De Hoek.